Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de actie van KLM-personeel voor topman Pieter Elbers... zijn inmiddels 21.000 handtekeningen opgehaald. personeel is bang dat moedermaatschappij Air France KLM van Elbers af wil... omdat hij zich te veel zou inzetten voor het Nederlandse belang van de luchtvaartcombinatie. Air France KLM-baas Ben Smith wil Elbers volgens de KLM-medewerkers... niet benoemen voor een nieuwe termijn... Minister Hoekstra heeft vorige week al een brief geschreven... aan de Raad van Commissarissen van KLM... dat hij wil dat Elbers wordt herbenoemd... omdat hij het volgens hem goed gedaan heeft. De luchtverkeersleiders in België houden een 24-uur staking. Tot 10 uur morgenavond kunnen er op Belgische luchthavens geen vliegtuigen opstijgen of landen. Het luchtruim blijft wel open voor overvliegende toestellen. De vakbonden hebben een nationale staking uitgeroepen na het mislukken van het loonoverleg. Bij meer Belgische bedrijven wordt gestaakt, zoals het openbaar vervoer en de post. CDA, VVD en GroenLinks willen in navolging van Rotterdam... dat het in heel Nederland mogelijk wordt om wapens ongestraft in te leveren. In de stad werden honderden wapens bij de politie ingeleverd... waaronder 279 vuurwapens en 650 kilo munitie. De partijen hebben minister Grapperhaus gevraagd te kijken... of dat in heel Nederland zou kunnen. Afvalmagnaat Leo van Ganzenwinkel is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Van Ganzenwinkel begon in 1964 vanuit zijn geboortedorp Maarhezen... met het vervoeren van afval van de elektronica-concern Philips. Daarna begon hij met het ophalen van huisvuil in Brabant... en later ook in de rest van Nederland. Het bedrijf groeide uit tot een van de grootste afvalverwerkers van Nederland. Hij verkocht het bedrijf met zijn naam in 2007. De laatste jaren woonde hij in Zwitserland. Leo van Ganzenwinkel was 80 jaar oud. Het weer wisselend bewolkt, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. In Limburg kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuiden zon, in het noorden kans op wat regen.